Gert Kluk met het NOS-journaal. Israël wil het offensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook verhevigen... als er geen akkoord komt over de vrijlating van de gijzelaars... die sinds 7 oktober door Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen worden vastgehouden. Hamas op zijn beurt zegt dat er geen akkoord komt als de agressie doorgaat. De VS heeft nog steeds hoop op een akkoord. Het Witte Huis wil dat Israël morgen weer hulpgoederen doorlaat via de grensovergang bij Rafah. Die grensovergang werd vanochtend door Israëlische troepen ingenomen. Siebert van Linden krijgt 100.000 euro terug voor het betalen van een advocaat. De stichting Hulptroepenalliantie had beslag laten leggen op dat geldbedrag... maar de rechter heeft dat opgeheven. Het Openbaar Ministerie legde eerder beslag op de bezittingen van Van Linden... in het strafonderzoek naar de mondkapjesaffaire. De 100.000 euro kwam vorig jaar vrij, zodat Van Linden advocaat kon betalen. De Hulptroepenalliantie, die partij is in de mondkapjesaffaire, stak daar een stokje voor. Nu is dat beslag dus door de rechter opgeheven. De AEX, de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs... is vandaag voor het eerst door de 900-puntengrens gegaan. Sinds oktober vorig jaar is de beurs aan een opmars bezig. Toen stond de AEX nog op 700 punten. Beleggers zijn positief gestemd over de kansen van bedrijven om geld te verdienen. Kroonprinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft jaarlijks recht op 1,8 miljoen euro. Maar drie jaar geleden zei ze daar geen gebruik van te willen maken. Nu komt ze daarvan terug, schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. Amalia heeft het geld nodig voor de invulling van haar functie... en kosten voor een woon- en werkverblijf. Het weer vannacht toenemende bewolking. Morgenmiddag landinwaarts af en toe zon. In het noordwesten wordt het maximaal 13 graden. In het zuidoosten 18 dit was het NOS Journaal.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 Walk on by, eh, nummer, als ik me niet vergis, van uh, Burt Backrack en Hal Davis. Dit keer vertolkt door Gabriella. To your credit, you made something of your life like you always said you would. But whatever happened to the girl I used to know and all those halcyon days of love? come up in the world, and it's such a shame. You made success of a dream, but it seems so empty now. With your weak excuses and your condescending ways, and all too frequent nights alone Ja, een vrij onbekend eh, nummer van Cliff Richards. Up in the World heette het. Komt van het album Cliff Richards eh, Love Songs. Ik ga er straks nog twee van Cliff draaien in de loop van de uitzending. Eh, ik ben er fan van en ik hoop u, daarin mee te krijgen. allemaal een hele fijne muziekavond toegewenst. Het is wat anders dan het Songfestival, dat geef ik toe. Maar ik hoop dat u er net zo van geniet met Europapa Charles vanavond. Eh, wat had ik voor u in petto, luisteraars? Nou, een prachtig nummer van uh, Long John Baldry. En dat draai ik niet zomaar, dat draai ik voor eh, Petra Dillema. Die heeft erom gevraagd. En het gaat dan om het nummer Walk Me Out in the Morning Dew. Petra, ik heb hem voor jou scherp staan. John Long John Baldry, zo moet ik het uh, uitspreken. Walk me out in the morning dew. Long John Bolry met Walk Me Out in the Morning Do. En je zou verwachten, eh, als je naar de clip kijkt... Want, uh, wat destijds werd eh, afgespeeld op Topop, heel lang geleden... dan zou je verwachten dat je een, ja, mooi landschap ziet. Een mooi, natuurlandschap met, met ochtenddauw. en dat hij daar aan het rondwandelen is. Maar de clip is heel anders. je ziet hem over een soort ja, rangeerterrein met treinen enzovoort lopen... Dus wat daar nou weer eh, het idee achter is, dat is mij volkomen onduidelijk. Maar goed, in ieder geval een, eh, wel een prachtig nummer. Eh, speciaal gedraaid voor Petra Dilemma. Nou, we gaan naar de volgende luisteraars. You see this guy. He is in love with you. This is Herb Alberts. You see this guy. This guy in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can not tell we I show you I'm glad I got to know you Cause I've heard some talk They say en zijn uh, eh, Tijuana Brass met you, eh, This Guy Is In Love With You.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 Dus het sluit helemaal aan bij uw DJ van vanavond, luisteraars. The Lion King, een prachtige eh, film natuurlijk. En eh, prachtige muziek van niemand minder dan Elton John. Waar we veel van kunnen genieten. Want bijna elk nummer wat hij heeft gezongen. Is prachtig. En is een enorme hit geweest. En dat heeft hem geen windeieren gelegd, luisteraars. Ik ga nummer draaien voor Petra Dillema. Petra, zit je er klaar voor? Want eh, we gaan luisteren naar Melanie Safka met eh, Pebbles in the Sand. Annemieke, die is voor jou, hè? Is underground I picked up a pebble on the sand It knows my hand I taught the sea my song And it sings it for me seasons of rain. silent. We'll have the pebbles on the sand. Nou, Annemieke, dat heb je prachtig geregisseerd. Want eh, dat past natuurlijk prima in de sfeer van app en vloed. We hoorden de, de, de mee, we hoorden we op de achtergrond. Dus het, eh, dat sluit prima aan. Dankjewel, Annemiek. Uh, namens alle luisteraars natuurlijk, dat mag ik wel, dat mag ik wel zeggen. Ik heb het al gezegd net, ik ga drie liedjes laten horen vanavond van Cliff Richard. Omdat ik het gewoon erg mooi vind. En de volgende vind ik constantly mooi.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 Ik heb zelf nog gezongen met, met Ruud Jansen. Niet zo mooi als Cliff <laughs> natuurlijk. maar het kon ermee door, luisteraars. Het kon ermee door. Ik kreeg zelfs applaus na afloop. Nou, dat, uh, dat teer ik nog altijd op. <laughs> beetje overdreven duif. Nou ja, goed, eh, dat moet ook, eh, moet ook kunnen. Eh, we gaan ik doen. We gaan nou, maar eens luisteren, maar eens genieten van Chris Isaac. Nou, die heeft het over Wicked Games. wicked thing to do to let me dream of die helpt me daarbij. Softly whispering, I love you. Softly whispering, I love you. Echoes of your voice are calling still from my dreams. Softening the chill of the breeze through my window. I can see the moon glow, painting silver shadows on a rose colored land. Mm-hmm. A world that we walk hand in hand in a day of gold, covered by the glow. can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades a cold evening air. I can close my eyes and you're there. You're in my arms, still. Oh, I know you're soft kiss turning into music every beat of my heart My lips, And the scent of you invades the cool evening air I feel you there in my arms still I know your soft kiss is turning into music Every beat of my heart Brian Adams. Die kennen we wel, hè? Brian Adams. En die vroeg aan mij... Have you ever really loved a woman, Charles? Maar natuurlijk Brian. Waarom vraag je dat? To really love a woman To understand her You gotta know her deep inside dream and give her wings when she wants. mensen die denken, ja, waar heb ik dit, dit melodietje nou toch meer gehoord? Nou, even heel kort. Luister, dat heeft u hier gehoord. Want zij was mijn eerste liefde. Eens in mijn leven was ik verliefd op de stelling. Haar hand in mijn hand, dus Ja, Rob Jans <laughs> met Schelling. Ja, beter goed gepikt dan slecht geconcurreerd, zeg ik dan natuurlijk. Nee, nee, ik, ik gun Rob uh, alle succes hoor. Want hij heeft een eh, hele mooie uitvoering gemaakt van het eh, kennelijk nummer van ja, onze Brian Adams. Of was het nou omgekeerd? Dat, dat kan natuurlijk ook, dat Brian de gedachte heeft... ik vind dat liedje ter Schelling wel leuk. Ik ga daar een nummer op schrijven van... Did you ever really love a woman? Nou, ja, wat, wie was er het eerst? Kip of het ei, luisteraars? Ik weet het niet. U misschien wel. Nou, dan heeft u een streepje op me voor. En, maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Ik ben niet jaloers. We gaan eh, nog een nummer draaien. doe ik eh, speciaal eh, voor Petra. Want die vroeg uh, om Lonzo Baltry. En ik heb nog een mooie van hem. Het heeft wel met de hartepijn te maken, Petra. dan moet onze vriend Long John Baldry... die moet wel eh, zijn gitaar pakken. oh, hij is hem aan het pakken uit zijn koffer. Hij haalt zijn gitaar nog niet uit zijn koffer, maar hier is hij hoor. Long Joel Baldry met Let the Heartaches Begin. Heeft u nou hartepijn? Ik hoop het niet, luisteraars. Dat gun ik u helemaal niet, hoor. We gaan eh, gewoon genieten van eh, Michael Bolton... artikel heeft het over de liefde. I said I love you. You are the Michael Ik had de titel niet eens goed uitgelezen. Want het said I love you, but I lied staat erachter. Ik loog erover. Nou, gelukkig hebben we de Moody Blues en die maken het weer helemaal goed met Het to Fall in Love. heerlijk om naar te luisteren. Moody Blues, Had to Fall in Love. The skin. Everything is changing. see how you can Everybody's Changing. Nou, luisteraars, ik verander niet hoor. Ik ga gewoon eh, het volgende uur door met heerlijke muziek draaien. Speciaal voor u, dus blijf eh, luisteren. Tot 12 uur vannacht ben ik bij u met Tussen App en Vloed. Ik heb het niet kunnen volgen in het nieuws vanavond. Ik weet niet of het in Amsterdam eh, rustig is gebleven. laat het even weten via Messenger als u meer informatie hebt. Ik hoop dat het goed is blijven gaan daar.